Drie uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in België, waarbij gisteren vijf mensen om het leven kwamen... is ook een Nederlander omgekomen. Het gaat om een man van 23 uit Maastricht. Hij speelde bij een amateurvoetbalclub in die stad. De club heeft een crowdfundingsactie opgezet... voor het afscheid van de Maastrichtenaar. Gisterochtend raakte de auto met vijf inzittenden van de weg... en boorde zich in de gevel van een café. Het café was op dat moment gesloten. In de omgeving van Oene bij het Gelderse Epe... is een grote zoekactie aan de gang naar een vrouw van 18. Ze wordt sinds de nacht van vrijdag op zaterdag vermist... toen ze wegfietste bij een feest. Zaterdag kwam ze niet op haar werk. De politie zoekt met een boot en een helikopter naar de vermiste vrouw. Ook groepen burgers zijn op zoek. De politie doet een oproep om niet zelf te gaan zoeken... om te voorkomen dat er sporen worden uitgewist. Als er spullen worden gevonden, bijvoorbeeld haar opvallende gele jas... of haar elektrische fiets, moeten mensen de politie bellen. De autoriteiten van Malta weigeren een Duits hulpschip met 65 migranten toe te laten. Het schip, de Alancordi, wilde naar Lampedusa, maar Italië wilde het niet hebben. Daarna voer het naar Malta. Een ander hulpschip leverde vannacht wel migranten af op Lampedusa. Italië en Duitsland ruzie al een week over de opvang van migranten... die van bootjes op zee zijn gehaald. De Amerikaanse filmacteur Cameron Boyce is overleden. Boyce was 20. Hij was bekend door de Disney Channel film Descendants en de tv-serie Jesse. Hij debuteerde op zijn negende in de horrorfilm Mirrors. Cameron Boyce werd medisch behandeld, kreeg een beroerte en overleed in zijn slaap, meldt zijn familie. Wat hem mankeerde is niet bekend. Het weer op de meeste plaatsen blijft het droog.